Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een aanslag op Zerne in Algerije zijn 36 doden gevallen. Dat hebben veiligheidsdiensten bekendgemaakt. De aanslag werd gepleegd door twee zelfmoordenaars en was op een basis in de stad Cherchel op zo'n 100 kilometer van de hoofdstad Algiers. In Algerije woedt al zo'n 20 jaar een bloedig conflict tussen de staat en islamitische groepen. Bij de verzekeraars zijn veel schademeldingen binnengekomen vanwege het slechte weer van vandaag. Volgens Interpolis kwamen de meeste meldingen uit Noord-Brabant, Limburg en Gelderland. Het ging vooral om water, hagel en bliksemschade. Over delen van Nederland gingen zware onweersbuien die gepaard gingen met zware windstoten. VN-chef Ban Ki-moon wil snel een missie sturen naar Libië om te helpen de orde daar te herstellen. Hij zei dat na overleg met onder meer de Afrikaanse Unie, de Arabische Liga en de Europese Unie. De VN-veiligheidsraad staat achter het plan, zei Ban. De missie zou zich in eerste instantie moeten richten op humanitaire hulp, maar ook op het organiseren van verkiezingen en het opbouwen van het politie- en justitieapparaat in Libië. Barcelona, de winnaar van de Champions League, heeft de Europese Supercup gewonnen. De ploeg van trainer Guardiola won met 2-0 van FC Porto, de winnaar van de Europa League. De doelpunten werden gemaakt door Messi en Fabregas. De strijd om de Europese Supercup werd gefloten door de Nederlander Björn Kuipers. Hij deelde vlak voor tijd twee rode kaarten uit, zodat Porto de wedstrijd eindigde met 9 man. In de eredivisie heeft Ajax vanavond met 4-1 van Vitesse gewonnen. Alle doelpunten vielen na de rust. Ajax heeft na vier wedstrijden 10 punten en leidt nu in de eredivisie. De andere wedstrijden worden morgen en zondag gespeeld. Het weer vannacht op steeds meer plaatsen droog.